uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. In meerdere Amerikaanse staten is de Nationale Garde in paraatheid gebracht... vanwege de aankomende presidentsverkiezingen. Onder meer in Washington en Oregon staat de Nationale Garde paraat... om snel te kunnen worden ingezet als er onrust ontstaat tijdens de verkiezingsdag. In die twee staten zijn honderden stembiljetten beschadigd of volledig verloren gegaan... nadat stembussen in brand werden gestoken. In Bolivia worden minstens 200 militairen gegijzeld... door aanhangers van oud-president Morales. De gijzeling begon vrijdag bij één militaire post met 20 militairen. Intussen is duidelijk dat drie kazernes zijn overgenomen door gewapende mannen. Het is al weken onrustig in Bolivia. Aanhangers van Morales protesteren tegen de gerechtelijke procedures... die tegen de oud-president worden gevoerd. Morales wordt onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel. De Argentijnse mensenrechtenactiviste eh, Mierta Acuña de Babaya is overleden op 99-jarige leeftijd. Ze was een van de oprichters van de organisatie Madre y Abuelas de Plaza de Mayo. In Nederland beter bekend als Daze Moeders en Grootmoeders. De organisatie werd in 1977 opgericht door een groep moeders... van wie kinderen waren ontvoerd door de militaire machthebbers. Uit protest liepen ze elke week zwijgend over het plein voor de, het regeringspaleis in Buenos Aires. Dat doet de organisatie nog steeds, maar nu zetten ze zich in voor mensenrechten in heel Zuid-Amerika. Studenten in Australië hoeven mogelijk een deel van hun studieschuld niet meer terug te betalen. Premier Albanese wil 20% van de studieschuld van alle studenten kwijtschelden. Hij zegt daarmee het onderwijs eerlijker en betaalbaarder te willen maken. Het plan gaat wel alleen door als hij volgend jaar wordt herkozen.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 love to me One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you. One way or another, I'm gonna see ya.